Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat er snel een staakt het vuren zal komen in de Gazastrook. Veel landen willen dat het Israëlische leger en Hamas stoppen met beschietingen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt correspondent Nasra Habiballah. Naast die grondroepen gaan ook de luchtaanvallen eh, door. Ehm, en niet alleen premier Netanyahu die benadrukt dat ze echt niet openstaan voor een staakt het vuren. Maar ook de minister van Defensie. Hij noemde gisteren het Israëlische leger eh, een machine die niet te stoppen is. Het Israëlische leger probeert via de grond tunnels van Hamas te vinden en die te vernietigen. In een deel van het Isala ziekenhuis in Zwolle is de stroom uitgevallen. Daardoor blijft de spoedeisende hulp voorlopig dicht... en worden patiënten die spoedzorg nodig hebben naar andere ziekenhuizen gebracht. Mensen met een afspraak op een poli kunnen wel gewoon terecht. De Amerikaanse politie is een aantal keer gewaarschuwd voor de man... die vorige week woensdag 18 mensen doodschoot... in een bowlingbaan en een eetcafé in de staat Maine... De familie van de verdachte had gezegd dat hij mentaal achteruit ging... en zeker tien wapens in zijn bezit had. IJshockeyers in Engeland moeten verplicht met een nekbeschermer gaan spelen. Afgelopen weekend overleed een speler van 29... toen hij in zijn nek werd geraakt door een schaats van een tegenstander... Deze Nederlandse ijshockeyer vindt dat de nekbeschermer ook in ons land verplicht moet worden. Er zijn natuurlijk eh, verschillende merken, modellen. Eh, deze heeft dan wat eh, plastic erin verweven. En dat geeft een hele goede bescherming tegen mogelijk schaatsen. Moet dat gewoon niet verplicht worden, ook voor senioren? zoals ik erover denk, absoluut. Ja, nu is een nekbeschermer voor ijshockeyers bij ons alleen nog verplicht bij jeugdteams. En het weer nog. In het noorden vanochtend wat buien. Verder overal zo goed als droog en af en toe zelfs een zonnetje. Vanmiddag dan trekt het wel dicht en zijn er meer buien bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Rijn Rijndijk en Nieuw-Vennep, 8 kilometer... met ruim een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knaalpunt Velsen...